dochter en een kleindochter van Burke, die ook enkele nummers zongen. Volgens zanger Huub van der Lubbe van de Dijk werd het leven van Solomon Burke gevierd. Het weer in het noorden bewolkt en nevelig, in het zuiden vrij helder, met kans op mist.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 Het gebeurde een uur geleden. Toen de capsule met daarin Avalos boven kwam, barstte in het tentenkamp voor familie en vrienden een luid gejuich los. Nadat hij zijn vrouw en kind had omhelst, is Avalos voor onderzoek naar een noodhospitaal gebracht. De 33 Chilenen zitten sinds 5 augustus vast in de goud- en kopermijn na een instorting op 625 meter diepte. In Amerika moet een einde komen aan de regel dat homoseksuele militairen niet voor hun geaardheid mogen uitkomen. Het systeem van don't ask, don't tell strookt niet met de grondwet. Zo heeft een rechter in Californië bepaald. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nu 60 dagen om in beroep te gaan tegen die uitspraak. Als dat niet gebeurt is het systeem van de baan. Een sportvisser in Utrecht heeft bij Lunette dossiers uit een sloot gevist... die waren gestolen bij nationale ombudsman Brenningmeijer. De politie heeft een bericht hierover uit de Telegraaf bevestigd. De dossiers werden in maart bij een inbraak in het huis van Brenningmeijer meegenomen. Het Franse Lagerhuis heeft ingestemd met een wet waarmee de naturalisatie van een Franse staatsburger kan worden teruggedraaid. Dat gebeurt als zo iemand binnen tien jaar na naturalisatie een politieman of andere ambtenaar vermoordt. De wet is omstreden omdat die uitsluitend geldt voor immigranten en niet voor als Fransman geboren burgers. Zo ontstaat een tweedeling, zeggen de critici. Jury van Gelder is om medische redenen van persoonlijke aard uit de WK-turnploeg gezet. Dat zei bondsmanager Gootjes gisteravond als toevoeging op het nieuws...